I don't care how much money I gotta spend. Got to get back to my baby again. The only days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more? Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just to me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more? Anyway, yeah, get a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. Oh, my baby just to me a little. Oh, my baby just to me a little. Ah, wat lekker ouderwets. My baby just wrote me a letter. De Buckstops. En de eh, letter op nummer 363 in de lijst. The Rolling Stones magazine 500 Greatest Songs of All Time. Daar zijn we mee bezig. Je zit er middenin. 1967 was het en eh, ja, dit werd toch wel een, eh, een redelijke hit. En eh, af en toe dan hoor je hem nog wel eens. De Botox in de lijst, de letter op nummer 363. Uit hetzelfde jaar, ook uit 1967. De hoofdleveranciers van de lijst, 27 keer staan zij erin. Het zijn de Beatles natuurlijk. En all you need is love. me. Love is in me. Love is in me. Love is in me. Love is in me. Love is in me. Nummer 361. Ja, ook zij horen bij de hoofdleveranciers van de lijsten. Want ze staan er maar liefst vijf keer in. Gewoon met een handvol eh, aan liedjes. En niet alleen de grote hits. Maar ook eh, wat minder bekende liedjes van eh, The Clash. Complete Control. En daarvoor ja, de echte hofleveranciers van de lijst. Want zij staan er maar liefst 23 keer in. The Beatles en All You Need Is Love. Betekent dat je er weer 10 gehad hebt. Even een overzichtje van de nummers 370 tot en met 361. Op nummer 370 Jimi Hendrix en The Wind Cries Mary op 369. Bo Diddley, I'm a Man. Personal Jesus van Depeche Mode op 368. 367, Cream, White Room, The Bee Gees met How Deep Is Your Love op 366, 365, The Righteous Brothers met Unchained Melody, Bob Dylan, Highway 61, Revisited op 364, in deze uitzending begonnen we met 363, The Buckstops en The Letter, 362, The Beatles dus en All You Need Is Love, en zojuist gehoord om 361, The Clash, en Complete Control. Het is de Rolling Stones 500 Greatest Songs of All Time. 15 jaar geleden exact publiceerde het, eh, het magazine de lijst met de 500 beste liedjes ooit gemaakt. Ze hebben wel wat meer lijsten uitgebracht eh, dan alleen die ene, maar dit is toch wel de meest beroemde. En dit jaar dus, eh, ja, 15 jaar geleden. En zodra we hem ja, bij de nummer 1 zijn. Dan is het ook nog eens 10 jaar geleden dat de, de, nieuwe versie verscheen in 2010. Eh, Code. Eh, we gaan naar 360. Eh, en daar hoort wel een, een apart verhaal bij. Het gaat nou, in ieder geval om, dit om, dit nummer. Dit was de hit, grote hitversie in 1996. Hoort een original bij en ook wel een leuk verhaaltje. Dit was eh, de grote hit natuurlijk, hè, voor de, Fu de Fuji's, Killing Me Softly with a Song. Hebben ze nog een Grammy voor gewonnen. dan, ja, het origineel is niet van Roberta, uh, eh, Roberta Flack, maar dat is van eh, deze vrouw, Laurie Lieberman. En nou, die is wel ietsjes anders, om het maar even zacht uit te drukken.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 Zij zag ooit een, eh, een optreden van De Beste Man in nou, de, ergens najaar van 1971. En een van die liedjes die vond ze zo mooi dat ze dit schreef. Killing Me Softly with His Song. En His, his Song... Het duidt dus op Don McLean en een eh, van zijn eh, liedjes. Niet de versie die de lijst heeft gehaald, want de derde essentiële versie, ja dat is natuurlijk deze. Werd ook een hit eh, in Nederland. Op nummer 360, Roberta Fleck, Killing Me Softly With His Song. right. Nummer 359. Oh ja, dat had ik nog niet verteld. Het worden twee nostalgische uurtjes uh, deze vriendnacht. Ja, heel veel uh, jaren 50, 60, 70 en uh, maar twee uitstapjes naar de jaren 80. En de meest recente platen, ja, komende twee uur, die komt uh, uit 1996, de meest recente plaat. En dus voor de rest, ja, gewoon heel veel jaren 50, 60, 70. Eh, we gaan wel eh, een aantal uitstapjes naar maken. Ook eh, dit soort oude spul van Muddy Waters. En heel terecht natuurlijk in de lijst. Hè, want de Didleys, de Berries, maar ook de Muddy Waters, Rolling Stones bijvoorbeeld. Enorm door geïnspireerd. Dus hoort zeker in de lijst. Helemaal terecht. Op nummer 359 Muddy Waters en Got My Mojo Working. En daarvoor dus op 360 Roberta Fleck en Killing Me Softly With His Son. Het is de Rolling Stones magazine 500 Greatest Songs of All Time. En ja... Oh, wat is dit lekker. Even een heerlijke portie 358. Maarten en de Vandellas. nummer 357. De Rolling Stone Top 500. Heel veel jaren 50, 60 en 70. Maar ja, het is dan ook al een beetje een gedateerde lijst uit 2004. En eh, dit is een van de hoofdleveranciers ook. Eh, hij staat dus maar liefst zeven keer in. Volgens mij is dit eh, de tweede keer dat we hem tegenkwamen. Tweede keer volgens mij. Little Wing. Ook later nog gedaan door Steve Duray Vaughan. Ook een waanzinnige versie is, is dat. Maar dit was de versie van Jimi Hendrix op 357. Daarvoor op 358 Martha Reeves en de Vandellas en Nowhere to Run. En zo hoor je het. het staat echt van alles in in deze lijst. Echt van psychedelische rock tot uh, ja, soul tot eh, punk tot hip-hop. Echt werkelijk waar alles eh, staat erin. En nou, op eh, nummer 356 vinden we in één keer een lekkere synthpop plaat. Ja, wat new wave in de lijst. 356 is voor de Eurythmics en Sweet Dreams. Sweet nummer 355. Fijn, fijn, fijn. En eh, we gaan ze nog wel een aantal tegenkomen hoor. En eh, ja, ik ben er blij mee. Creedence Clearwater Revival 355, The Bad Moon Rising. En daarvoor op 356, The Mix. Three Dreams Are Made Of This. Staat eh, ook in de lijst. Ja, enige van de Mix. Vind ik niet heel erg, heel erg gek. Maar hoewel, ja, hebben natuurlijk nog wel een paar mooie platen gemaakt. Maar toch. Goed, ehm, ook nog dit uur twee keer Elvis. Ja, Elvis Presley die komt er nog aan, maar nu eerst Elvis Costello, the Detective. nummer 353. Yardbirds, Cream, Blind Faith, Derek en de Domino's, allemaal bands waar je in zat. En gelukkig staat er ook wel eh, van een aantal bands iets in de lijst. Maar ook solo staat hij erin, Eric Clapton. Ja, laten we eerlijk zijn, muzikaal misschien niet hè? het beste nummer ooit, aller tijden. Maar ja, het is vooral, ehm, en ik vind het dan eh, ja, toch wel opvallend, eerlijk gezegd, dat eh, Rolling Stone daar eh, mee, mee, rekening heeft gehouden. Toch een beetje de emotionele waarde van zo'n liedje. Ja, want ja, weten we eigenlijk allemaal wel. Hè? Het nummer is geïnspireerd op het overlijden van Clapton's vierjarig zoontje Connor. Dat op 20 maart 1991 uit het raam van de 53ste verdieping van een wolkenkrabber naar beneden viel. En eh, ja, het werd eigenlijk wel eh, de zwartste bladzijde, denk ik, uit eh, het, ja, het, boekje van, van Eric Clapton. Maar ja, stiekem toch wel mooi. Eric, Eric Clapton, Tears in Heaven, 353. En daarvoor 354, Elvis Costello en Watching the, Watching the Detectives. Eh, en Tears in Heaven trouwens is ook nog best een uh, redelijke hit geweest. Hier in, in Nederland in ieder geval. Hier werd het nummer 17. In Nieuw-Zeeland bijvoorbeeld, daar werd het eh, nummer 1. En even kijken, staat dus op 353. Nou, Elvis Costello daarvoor. En van Elvis Costello naar Elvis Presley. Want dit staat ook gewoon in de lijst. En gelukkig maar op 352. All Shook Up. Oh, well, bless my soul, what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love. I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Oh, well, my hands are shaky and my knees are weak. I can't seem to stand on my own two feet. Who do you think of when you have such luck? I'm in love. I'm all shook up. Ooh, mm-hmm. ooh, mm-hmm. yeah, yeah, yeah. Well, please don't ask me what's on my mind. I'm a little mixed up, but I feel fine when I'm near the girl that I love best. My heart beats so it scares me to death when she touches my hand. What a chill I got. Her lips are like a volcano and it's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love. I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. My tongue gets tied when I try to speak. My inside is shaking like a leaf on a tree. There's only one cure for this body of mine. That's to have that girl and a love so fine. She touched my hand and what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love. I'm all shook up. yeah, yeah. Elvis Presley natuurlijk een van de artiesten die het vaakst in de lijst staat. Beatles 23 keer. Bob Dylan 15, Rolling Stones 14 keer en eh, Elvis Presley, hoe toepasselijk, hij staat daar 11 is keer in. Oh. Um, was dit op eh, nummer 352, daar zijn eh, we inmiddels gebleven. Het volgende nummer op 351, dat is vaak gecoverd, ehm, en met vaak bedoel ik heel vaak. Ehm, Righteous Brothers, The Band, Dolly Parton, zelfs Drukwerk, die hebben we nog opgenomen als Capsones. Ehm, en ja, die hebben het allemaal opgenomen. Maar de versie die in Nederland een hit werd, twee keer zelfs, eind jaren 80 en begin jaren 90, dat is deze versie van Freddie Mercury. Oh, yes, I'm Voor mij had hij het eh, niet hoeven doen. Ik vind het een beetje, ja, een van de draken uit de popmuziek dit. Zo. Persoonlijk vind ik echt dit een ontzettend verschrikkelijke versie dit. Maar... Dus daarom ben ik ook blij dat het eh, origineel erin staat uit 1955. Werd er nummer 1 eh, in, in eh, de United States. Platters, The Great Pretender. Oh, yes, I'm the great Oh, yes, I'm the great pretender. A dream can't conceal. Oh, yes, I'm the great pretender. Just laughing and gay like a clown. I sing to be what I'm not. You see, I'm wearing my heart like a crown. you're still around. Too real is this feeling of make believe. Too real when I feel what my heart can't conceal. Yes, I'm the great pretender. crown, pretending that you're still around. Ja, dit is toch heerlijk man, deze oude sound van uh, The Platters, The Great Pretender. Volgens mij is dit niet eens de enige notering van ze. Volgens mij staat Only You er ook in. Maar dit was The Great Pretender op uh, eh, 351. Ja, en dat betekent dat je er weer 10 eh, gehad hebt. Maar we gaan lekker snel erheen uh, vandaag. Ja, heerlijk. 360. Stond Roberta Fleck met Killing Me Softly With The Song op 359. Muddy Waters en Got My Mojo Working. Mano Reeves en de Vandellas, Nowhere To Run op 358, 357. Jimi Hendrix en Little Wing. Sweet Dreams van de Eurythmics op 356 en op 355. Creedence Clearwater Revival met Bad Moon Rising. 354 Elvis Costello en Watching the Detectives. 353 Eric Clapton, There's in Heaven. Als You Cup van Elvis Presley op 352. En zojuist op nummer 351. The Platters and The Great Pretender. Nou, eerste 150, die heb je gehad. Nog 350 nummers te gaan. Tot de nummer 1. Van eh, de Rolling Stone magazine's Top 500 Greatest Songs of All Time. 15 jaar geleden publiceerde het magazine de lijst met de 500 beste liedjes ooit gemaakt. En inmiddels zijn we dus bij nummer 350. En daar vinden we deze mevrouw, Lil Eva uit 1962. The Locomotion. We gaan als een trein. nummer 349. Spanish Harlem. En ik, ja, ik ken de lijst natuurlijk niet uit mijn hoofd. Niet? Nee, natuurlijk niet. Maar eh, ik heb zo'n zo'n voorgevoel dat uh, is wel eh, in de hoogste regionen van deze lijst zou kunnen staan. Dit was in ieder geval Spanish Harlem van Ben E. King op nummer 349 en daarvoor 350. Wat een nostalgisch uur dit. 350 Little Eva en The Locomotion. Eens even kijken. Ja, um, laat even weten hoe jij eh, ja, deze lijst beleeft, deze eh, top 500. We zijn er nog eh, mee bezig tot, nou, ik denk juni ongeveer, dat dan de, de nummer 1 gedraaid gaat worden, ingestart gaat worden. maar laat even weten hoe jij hem op dit moment beleeft. Deze Rolling Stone Magazine Top 500. Laat het even weten via onze Facebookpagina. Dat is facebook.com slash Frieknachtradio. Laat even weten hoe jij uh, deze, deze lijst beleeft. Ehm, even kijken, ik denk ja voor dit uur nog, nog eentje. Volgend uur ja, gaan we gewoon lekker een uurtje door. We zijn inmiddels gebleven bij 348. Ook deze gasten die staan er uh, een aantal keer in. En ehm, dit is, eh, ja, even in ieder geval, naar mijn mening, bescheiden mening, eh, volledig terecht, deze notering. komt van het waanzinnige album 3 plus 3. En ja, dat heette zo. Hè. De Icy Brothers die waren in de jaren 60 voornamelijk met z'n drieën. En daar kwam een nieuwe generatie aan Icy Brothers kwam er eigenlijk bij. Ehm, en vandaar die albumtitel. En daar staat eh, ja, waanzinnige muziek op. Ehm, ik noem een, eh, even kijken, eh, Don't Let Me Be Lonely Tonight staat er bijvoorbeeld op. What It Comes Down To, Summer Breeze, The Highways of My Life en ehm, ja, ook leuk weten. In tegenstelling tot veel andere, eh, ja, artiesten van, eh, of eh, andere albums van zwarte artiesten, hebben ze alles zelf ingespeeld, de Icey Brothers. Ja! Volledig terecht dus, deze notering op nummer 348, de laatste dit uur. En wat voor een! De Icey Brothers. En Who's That Lady? But you say, look, yeah, but don't touch, baby.